12 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Bij het offensief rond de Iraakse stad Mosul zijn vanochtend enkele dorpen heroverd op IS. Dat meldt het Turkse staatspersbureau. IS zou ook de controle zijn kwijtgeraakt over de hoofdweg die Mosul verbindt met de regionale hoofdstad Erbil. De eerste succesjes betekenen niet dat het offensief snel voorbij is. Vermoedelijk gaat het maanden duren. Er leven naar schatting nog een miljoen mensen in Mosul die geen kant op kunnen. Poolse vrouwen die tijdelijk in Nederland werken worden op grote schaal seksueel geïntimideerd. Ze worden onder druk gezet om seksuele diensten te verlenen in ruil voor meer werk. Dat meldt de stichting Fair Work, die strijdt tegen mensenhandel. De stichting deed onderzoek naar aanleiding van een melding over misbruik op de werkvloer in een vleesverwerkingsfabriek. In Nederland werken zo'n 80.000 Poolse vrouwen op tijdelijke contracten. De politie meldt een flinke stijging van het aantal meldingen van kinderporno. Vorig jaar ging het om ruim 5500 tips, dit jaar zijn het er al 12.000. Dat het aantal meldingen toeneemt werd eerder al opgemerkt door het meldpunt kinderporno op internet. Als het meldpunt vermoedt dat er sprake is van strafbare feiten, wordt de politie ingeschakeld. Nederland wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de busramp in een tunnel in Zwitserland vier jaar geleden. Er zijn bloedmonsters opgevraagd van de chauffeur die de ramp veroorzaakte. 28 mensen kwamen om het leven, onder wie 22 schoolkinderen uit België en Nederland. Volgens Zwitserland verloor de chauffeur de macht over het stuur, maar de ouders van de slachtoffers denken aan opzet. In Artes is een Aziatische olifant geboren. De moeder was 21 maanden drachtig, de bevalling duurde 2 minuten. Volgens de Amsterdamse dierentuin is dat een record. De jonge olifant is een vrouwtje en heet Sanouk. Dat is Thais voor gezellig of geluk. De geboorte van de olifant is belangrijk voor het Europese fokprogramma van de bedreigde Aziatische olifant. Het weer in het noorden en oosten soms nog regen, vanuit het westen klaart het op. Wel in de loop van de dag een paar buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer. En bij Knoop het rijdt het ook nog langzaam na een ongeluk. De weg is wel vrij weer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meer en Knelpert lunetten 3 kilometer.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 En het ziet er zo mooi herfstig uit buiten. Hè? Zo met de bus zo van Heemstede Aardehout hier naar Zandvoort rijdt. Oeh, oeh, oeh, oeh, het ziet dat er mooi uit stem. u had eigenlijk Sharon moeten horen vandaag. Maar ja, eh, dit, klein misverstandje. Die stond hier net wel in de studio, maar die is alweer naar huis. Ja, fout van Dolly. <laughs> nou, oké, okay, maakt allemaal niet uit. Eh, we zijn er. En Ansel luister ook, die is met nieuws bezig. Die hoort er straks om half één. En uh, nou ja, voor de rest eh, wat we doen gebruikelijk is, hè. Ja, lekkere muziek, nieuws. Straks, als alles meezit en goed gaat, hebben we ook nog het weekendrapport. En... Ehm, nou ja, we zien het allemaal wel. Het is gezellig in de studio. Eh, lekker koffie om drinken en zo. Ja, dat is leuk hoor, ja. <clears throat> en ik ben snip verkouden, dat ook nog een keer. Nou ja, maak het allemaal uit. Ik hoop niet dat u het al te erg hoort. Een beetje neuzig klinkt. Allah. hey, eh, we gaan beginnen. En eh, we gaan maar gelijk even stevig van de start. Want maandag is natuurlijk een beetje eh, de, de stof uit je dag, hè. Dus, ja, dan moet iedereen even wakker worden. Dus ik zou zeggen, even die knop van die radio nu even hard zetten. Even voluit. Doe dat maar even. Zet hem gewoon even lekker hard. Want dat hoort bij het volgende nummer. Dat kan je niet zachtjes horen. Dat moet je gewoon... Dat moet hard. Dat moet je goed hoor, lekker... Hè? Nou, ik heb hem u eh, vorige week geïntroduceerd. Een nieuwe van de Rolling Stones. En uh, ehm, 2 december komt het album uit. Dat heet eh, Blue and Lonely. En het is een fantastisch eh, album. Gaat het worden met alleen maar bluesklassiekers. Echte bluesklassiekers. Live opgenomen in de studio. Ze zijn gewoon met z'n allen rond de microfoons gaan zitten en rammen maar. En ik ontdekte van de week dat ik dit nummer nog eens hoorde. Dat, ook, dat ze dat echt gedaan hebben. Want de bassist die maakt in dit nummer een knaller van een foutje, Dat wil je niet weten. Nou, als u hem opspoort... <laughs> waar, de waar de bassist de fout in gaat. Nou, dat zou heel erg leuk weten. Goed, Rolling Stones. Open die radio. Hoppa, daar gaan we. Just Your Fool. Nou, hè, lekker hè, hè, lekker hè. Ja, en eh, er komt dus een heel album vol met eh, dit soort prachtige werk. Met dit soort prachtig werk. En eh, het, het, is zo dat zelfs Eric Clapton, de, ik weet niet of dat bij dit nummer ook al was. Maar Eric Clapton speelt ook mee. En die was toevallig in die, op de dag dat, dat de Stones daar waren, die, waren, die was daar ook bezig met een album. Dus die denkt, nou ik ram even mee, gezellig. Ja, even een bakje doen, even meenammen. leuk natuurlijk. Maar eh, het, album is in drie dagen opgenomen. Dus dat hebben ze heel snel gedaan. En het zijn de Stones, ja, zoals ze, zoals ze gewoon in 63 begonnen zijn. Ja, als bluesbandje. En eh, ongecompliceerd, lekker, gewoon knallen. En dat is heerlijk om naar te luisteren. De Stones, dus 2 december komt het eh, album uit. Blue and Lonesome gaat het heten. En uh, 2 nou, december dus. Dus dat is een mooie dag voor Sinterklaas. Ik heb al tegen Angela gezegd, van, vraag maar aan Sinterklaas of hij het brengt mij. Oh. Bingo! Woehoe. Juanes. Bingo. Hola, me inspiras cuando caminas. Con tu mirada me devoras. Tú sabes que me fascinas de esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina Se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer. Yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo. Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo zei fungo, maar het is fuego. Fuego. Vuur. Juanes. Voor mij eh, is dat diezelfde meneer van Una, eh, Una Camisa Negra of zo. Ja, sowieso. Nou, dit is de nieuwe single en het heet dus gewoon Fuego. En nu... in één. Ja, en dat is vandaag een hele bijzondere. Ik ga u straks vertellen wat er aan de hand is, maar u hoort het wel. en als u natuurlijk dit hoort, hè, dan weet u het. Hè. Ja, er is ook een beetje een link naar eh, het voorgaande. Want eh, de liedjes die u net in de 3 in 1 hoorde... dat eh, waren drie nummers van, van Nederlandse popbands uit de jaren 60. De eerste, dat was The Shoes met Standing and Staring. De tweede, de Jets uit Utrecht met The Pied Piper. En daarna natuurlijk de Haagse Q65 met The Life I Live. En het leuke ervan is, eh, de overeenkomst tussen deze drie... is dat ze alle drie voorkomen op die eh, prachtige serie die net weer is uitgekomen. Dubbel cd. Eh, the Golden Years of Dutch Pop Music. Uh, the 60s Part 1 en 2. En dat is een, geweldige, geweldige serie, jongens. Echt, het is echt zo leuk. Want dan hoor je dat nog eens terug. En dan hoor je ook nog eens dingen die je eigenlijk nooit meer hoort. van die vergeten hitjes van, van bekende Nederlands. En die hele serie uit de 60s en 70s is samengesteld door Joost de Draaier, oftewel Willem van Koten. Dus vandaar ook deze tune even. Stuk eh, wat gebaseerd is op eh, een pianoconcept van, eh, als ik goed heb, van Grieg. Maar er is het Kokomo en dat liedje dat heet uh, Asia Minor. Dan weet u dat ook weer, eens hoe die tune heette. ik weet alleen niet meer precies eh, welk pianoconcert het was. Het is volgens mij van Grieg. Maar dat, uh, dat hoort binnenkort nog wel weer een keertje terug in uh, eh, CFM Klassiek. Want ik heb de originele, het originele pianoconcert ook in een lijst staan. Dus die komt vast nog wel een keertje uh, aan bod. Ik weet niet of je gisteren geluisterd hebt, maar gisteren was het wel heel erg mooi hoor. Met al die prachtige opera-stemmen die, die u gisteren hebt kunnen horen. Waaronder hele beroemde eh, historische stemmen, mag ik wel zeggen. En ehm, nou ja, dat is, is leuk om dat nog eens terug te horen. Goed, we gaan door met het programma. Want het is nog geen tijd voor het nieuws, dat komt zo. Dus gaan we voorlopig even vrolijk verder met het volgende. En dat zijn de Bee Gees live. Nou, dit herkent u natuurlijk, hè. Maar nu een live uitvoering van Massachusetts. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. The day en het prachtige live uitgevoerde eh, Massachusetts. En dit is Bos Kijks. transfers, trying to make a play. The people with the answers don't often pass this way. Starting from Dolores all the way to Tree, it's the last tango. 16 children out here, not bound in books. Regardless of the winter rain, watch out for the heat when it's the last tango on 16th Street. Same old people begging quarters, stretching out their hands vendor selling flores from a plastic can. Some are poor but honest, others lie and cheat. When it's the last tango on 16th Street. last tango on 16th Street. Same old song, I know you heard it many times before. Why does life in poverty seem so much like a war? Just make sure you're careful where you place your feet when it's the last tango on 16th Street. some don't see so good when they leave the bars, talking loud and ugly, step in front of cars. If you're holding valuables, pays to be discreet, cause it's the last tango, the 16th Street. dodge between the hookers, pain between their thighs. Full moon shines above the bay, you can see it in the eyes. Past the cap street dog leg, your heart might skip a beat when it's the last tango on 16th Street. je partner even bij de hand nemen en dan de rumba gaan dansen. Dat is meer van een rumba dan van een tango trouwens, maar goed. Het was wel uh, Keks en het nummer dat heette ook nog eens een keer Last Tango on 16th Street. This last tango on 16th Street. This last tango 16th Street. That's the last tango. On 16th Street. Het is in ieder geval eh, lekker, eh, lekker relaxed. Dat dan weer wel. En eh, het klinkt gewoon lekker. Boskeks en Last Tango in 16th Street. Zo is dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, ik was er weer een keer. Een Haarlemse woning aan de Lange Polderlaan is afgelopen weekend... zeer waarschijnlijk het doelwit geweest van een aanslag... In het pand heeft de eh, Haarlemse Hells Angels Lisander de R gewoond. Zo meldt het Haarlems Dagblad. Het huis vatte vlam nadat er vrijdagnacht eh, rond half één een harde knal te horen was. De woning stond leeg en niemand raakte hierbij gewond. Buurtbewoners hebben, uh, melden dat zij kort na de knal een man zagen wegrennen. De politie kon nog geen uitspraken doen over het onderzoek naar de explosie. Artis heeft er sinds gisteravond een olifantje bij. Sanook stond al na een paar minuten op haar pootjes. En eh, het is de vierde keer in de geschiedenis van de Amsterdamse dierentuin... dat er een olifantje is geboren. Bezoekers kunnen Sanook op eh, gezette tijden in stal zien. Wanneer moeder Tongtai en haar kind naar buiten mogen... is afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van het kalfje. Leuk nieuws dus. Op het strand van Zandvoort is vanochtend gezocht naar een 16-jarig vermist meisje. Het meisje was weggelopen van huis. Diverse hulpdiensten waren betrokken bij de grote zoekactie op de grond, op het water en vanuit de lucht. Uiteindelijk werd ze niet gevonden op het strand, maar bleek te verblijven op een niet nader vermeld adres.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 Een gebied met buiige regen trok afgelopen nacht naar het oosten... en vanochtend is het uh, aanvankelijk meest bewolkt en soms nog wat gespetter. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar ook dan is een bui niet helemaal uitgesloten. De zuidwestenwind is matig en de temperatuur loopt op naar een graad of 17. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en kunnen, we, kunnen er enkele buien vallen. Bij een matige zuidwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgenochtend is het eerst nog zonnig. In de middag, middag echter is het bewolkt en valt er geruime tijd wat regen. De zuidwestenwind rijdt en west is en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En het wordt bij elkaar een graad 15. Tot zover. Temptations met Paradise. Oftewel What About Us van het eh, laatste album Hydra. Daar komt het vanaf. En als je dat dan op vinyl hoort jongens. Oh, dat klinkt het nog mooier. <laughs> Helemaal, helemaal geweldig. Eh, we hebben ze vorig jaar eh, live gezien in Leeuwarden. En dan, dan staan ze op het podium. En dat klinkt het ongeveer net zo hè. Ja. Dat is gewoon zo te gek. En dat is een van de beste muzikale ehm, exportproducten die Nederland op dit moment eh, heeft. Want ze zijn internationaal wereldberoemd. Zelfs tot in Amerika aan toe hebben ze, zijn ze groot. Ehm, within Temptation. Wou je wat zeggen? Ja, ja Within Temptation. En eh, in eh, dit nummer doet Tarja... dan moet ik het goed zeggen, Noornoenen ja. Nou, maakt niet uit. <laughs> Eh, van de voormalige zangeres van Nightwish doet hier aan mee. Oké. Ik eh, lees trouwens net een leuk berichtje, dames en heren. Een, eh, een rover die uh, berooft een eenzame wandelaar op een, op, een, op een bospad. En hij zegt tegen de man, je geld of je leven. Zegt die man, hallo, ik ben Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. Zegt die man hierover, oh, dat verandert de zaak. Mijn geld of jouw leven. <laughs> je mag wel lachen hoor. Het is een grap. Ik had hem al gelezen. je had hem al gelezen. Ja. ja. hij was van Frans. Ja, ik moet er bij bronvermeldingen. Hij was van oh. Ja, hij was van Frans. Oh, nou, ik kwam hem tegen bij mijn zoon. Dus, uh, oh, nou ja, hij was <laughs> Die had hem ook. Ja, maar hij was van Frans. John Tarifa. Staring at the ceiling while I'm wide awake. Start to get the feeling it's about to break down. And I look back at everything you did for the people. I guess I'm only human, what else can I say? It all comes to an end, but I'm wishing you could stay now. And I realize that every time we're down, we're gonna need you. I don't wanna let you go. Oh, oh, oh, oh, oh. No, I don't wanna let you go. Oh, oh, oh. I know when the love is gone, I'm gonna miss you. I will miss you with the love that I have for you. Cause I know when the love like we share the same soul. Say that it ain't so, just going with the flow. Following your footsteps when I hit the road. We don't need a key to open up the door. Aren't we the only ones that we be waiting for? Yeah, I keep thinking about the things you did. Can't forget you. I don't wanna let you go. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. No, I don't wanna let you go. you with the love that I have for you. Cause I know when the love bij CFM Oud en nieuw, alles dwars door elkaar heen. En lekker gezellig. Don't Go van John Tarifa. En dat was weer een eh, nieuw singeltje. En dit is weer een oude. Baby, baby. Come on, feel the noise. En stamp een beetje blokhakken. Kom op. Hier is Slate. dat al? Begin jaren 70. Ja. Elke aflevering van Top Op, daar stonden ze er wel in. Money Holder. God, wat kon die man gerillen Ik en, heb... stampen, hè, met die blokhakken. Oh, ja, ja, ja, ja. Dat vind ik ook zo mooi. Dat vind ik ook eigenlijk een van de weinige leuke kerstliedjes binnenkort. Van, uh... <laughs> It's Christmas! Ja, hoor Buddy Holder en uh, Slade. waren mateloos populair hoor, die, eh, in de eh, begin jaren 70 en zo. De ene nummer één hit met de andere hadden ze. Goed, we gaan door met nog iets anders, maar weer iets heel anders. Want u weet het, we springen in dit programma van de haak op de tak. En we hebben allerlei aparte en leuke muziekjes voor u. En eh, ja, hier hoor je alles door elkaar. We zijn gelukkig niet gebonden aan een leeftijdsformat van 25 eh, tot 45, zoals de meeste radiostations in Nederland. Maar dat hebben we eigenlijk niet. Wij kunnen gewoon lekker uit elke periode draaien. En daarom gaan we nu iets heel aparts draaien, wat u waarschijnlijk niet zo goed kent, van Van Morrison. Carrick Fingers. Only four nights in Valley Grand. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean to be by your side. But the sea is wide. sad reflection to happy times spent so long ago My boyhood friends and my like the melting snow. Well, I Dat is mooi. Van eh, Van Morrison. En dat nummer, dat heette Kerkvangus. Een prachtig Iers lied. <clears throat> en eh, ja, dat kan je hem, wel toevertrouwen natuurlijk. Want per slotverrekening is hier. Ja, daar wachten we even mee. Want eh, dat zouden we niet meer helemaal kunnen draaien. is een beetje jammer natuurlijk als je dat niet helemaal kan draaien. Dus we gooien eventjes een dingetje erin. een. hey, waar heb ik dat meer gehoord? <laughs> het muziekje, ja. Ja, ooit was dat ooit eens een keer. Ja. Ja, en eh, het is alweer bijna tijd eh, om naar het eh, nieuws en het weer te gaan. En dat gaan we dan ook lekker doen. Nieuws en het uh, eh, NOS Journaal van... Uh, en, en weer natuurlijk. NOS Journaal en weer. Zeg het nou eens goed, joh. NOS Journaal en weer. Van uh, eh, 1 uur. En daarna zijn we terug met een leuke conferentie. Of een stukje cabaret. En nog veel meer.